te worden vervangen. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. Het verzoek om andere curatoren was ingediend door een vereniging die opkomt voor de belangen van gedupeerde klanten. De vereniging vindt dat de curatoren veel gedupeerden hebben benadeeld. Het gaat om de mensen die de schadevordering op DSB verrekenen met hun maandelijkse betalingen. De curatoren zien dat als wanbetaling en ze hebben de namen van de betrokkenen doorgegeven aan het bureau kredietregistratie. En daardoor kunnen ze geen leningen meer afsluiten. De rechtbank heeft het verzoek om de curatoren te vervangen afgewezen... omdat de vereniging zelf geen schuldeiser is. De vakbonden zijn verdeeld over de nieuwe stakingsplannen van postbodes van TNT. Veel postbodes willen volgende week vanaf dinsdagavond drie dagen staken. De FNV, de grootste bond in de sector, en het CNV steunen de actie. De op één na grootste bond, BVPP, distantieert zich ervan. Drie dagen staken is een te zwaar middel, zegt de BVPP. De, bonden denkt, of de bond denkt dat staken niets meer uithaalt en dat TNT vasthoudt aan het schrappen van 11.000 banen. Het KNMI en Rijkswaterstaat waarschuwen voor hevige sneeuwbuien die mogelijk tot problemen leiden op de weg. Vanaf de Noordzee drijven sneeuwbuien het land binnen. Er is ook kans op verraderlijke gladheid, zeggen KNMI en Rijkswaterstaat. Ook morgen ontstaat waarschijnlijk winterse overlast vanuit Frankrijk en België naar het een gebied met ijzel. De Nederlandse economie groeit de komende jaren matig, dat verwacht de Nederlandse bank. De groei komt dit jaar uit op 1,7 procent en voor 2011 en 2012 verwacht de bank ook zulke cijfers. De Nederlandse bank komt ook met een waarschuwing. Er is nog veel onzekerheid en daarom is het fundament onder de groei niet erg stevig. Het weer langs de kust sneeuwbuien. Het is 2 graden aan zee tot min 2 in het oosten. Vanavond gaat het weer overal vriezen. Ook morgen vooral in het westen sneeuwbuien, dan temperaturen van min 1 in het noordoosten tot plus 3 in Zeeland.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 Alweer de 20 e jaargang dat we dit doen. Aflevering 45 eh, van 3 december 2010. De lijst deze week bestaande uit 17 stijgers, 4 zittenblijvers, 17 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Uit de lijst verdwenen na 15 weken Usher, DJ Gallus Falling In Love en na 13 weken Armin van Buren samen met Sophie Alice Baxter... Not Giving Up on Love. De snel stijgen Dire met Dynamite en Maroon 5 Give a Little More. Beide gaan 7 plaatsen omhoog. En snelste dalen Ricky L, Born Again en Scouting for Girls met Famous. Beide zakken namelijk 9 plaatsen. Kate Perry en haar eh, Teenage Dream staan alweer 18 weken in de lijst en daarmee het langst genoteerd van allemaal. Voordat wij naar nummer 15 gaan, Econ, kijken wij eerst nog even in de geschiedenisboeken van 3 december 1965. Het Beatles album Rubber Soul komt uit. In 1973 is de Pioneer 10 die eh, bereikt de planeet Jupiter en maakt daar de eerste foto's. In 1984 vindt tussen eh, voor- en tegenstanders van eh, Daisy Boutersen een vecht- en schietpartij-incident plaats.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 Vorige week nog op nummer 19 trouwens, deze week omhoog naar nummer 14. En daarvoor ook eh, de single van Ekan en zijn eh, Angel. Vorige week zat hij nog bij de snelste stijgers, deze week doet hij het even rustig aan. In de vijfde week gaat hij omhoog van 16 eh, naar nummer 15. Zometeen nog een hoop hits voor je klaarstaan. Ook gaan we straks natuurlijk even kijken hoe en wat in de show is daar waren weer eh, stukjes te lezen over eh, onder andere natuurlijk Lady Gaga. En ook Eminem uh, liet van zich horen. Nou, we gaan eerst nog even een, een plaatje draaien. De nummer 13 van deze week. Want Daxas heeft een single die heet Barbara Streisand. En die vinden we deze week dus op die 13e plek. Zes weken in de lijst, omhoog van 15 naar 13. Barbara Streisand. Streisand. Streisand. Barbara Streisand. Daxas. De single Barbara Streisand. Ze hebben natuurlijk een eh, bekende sample gebruikt eh, voor deze plaat. Gelukkig vertellen ze zelf ook even van wie die was. Eh. Inderdaad van Boney M. we gaan even kijken naar shownieuws. Want Eminem die is de grootste favoriet tijdens de komende Grammy Award uitreiking. De 38-jarige rapper is in maar liefst 10 categorieën genomineerd. Waaronder beste album, beste nummer en beste single. Eminem sleept de nominatie voor Song of the Year en Record of the Year in de wacht met het nummer Love the Way You Like. Het duet eh, met de eh, zangeres Rihanna is afkomstig van zijn album Recovery. Dat kan worden uitgeroepen tot beste album en beste rapalbum van het jaar. Love the Way You Lie werd eh, medegeschreven door zanger Bruno Mars. Werd in totaal 7 keer genomineerd en is daarmee nummer 2 qua aantal nominaties. Rapper Jay-Z, zangeres Lady Gaga en de countryband Lady Antebellum. Die volgen met ieder alweer zes nominaties. De uitreiking van deze prestigieuze muziekprijs die vindt plaats op 13 februari. En dat alles in Los Angeles. En ook Lady Gaga heeft weer even het nieuws gehaald, want die heeft haar fans beloofd dat ze het beste album van het decennium gaat afleveren. De zangeres is momenteel bezig met haar eh, tweede album, Born This Way. Ik beloof het, ik zal jullie nooit teleurstellen, al dus Lady Gaga tijdens een eh, Pools optreden. Het album is af en het is echt fucking good, Aldus de 24-jarige zangeres. De, haar nieuwe muziek gaat volgens Gaga op een hele ander niveau verder. Het gaat zoveel dieper dan een pruik of lippenstift of een outfit, zei de zangeres tegen, tegen MTV. Of dus een vleesjurk. Born This Way gaat over wat ons s'nachts allemaal wakker houdt en wat ons angst aanjaagt. Lady Gaga verklapt dat de eh, muziekstijl op het album voornamelijk zal bestaan uit eh, de bekende dansmuziek. Over de lengte van de plaat bestaat nog wat onzekerheid. Daar ben ik nog mee bezig, zei de zangeres. Het album zou langer kunnen worden dan je denkt. Ik weet het niet, ik kan het nu nog echt niet gaan beslissen. Dat is over haar eh, nieuwe album. Het album eh, verschijnt waarschijnlijk ergens in de eerste helft van volgend jaar. En dat dus eh, misschien wel het beste album van het decennia als we Lady Gaga mogen geloven.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 Scouting for Girls met Famous. Bruno Mars met Grenade gaat van 24 omhoog naar 19 in zijn vijfde week. Ook 5 weken in de lijst, maar van 22 naar 18 Nelson, She's Gone. Nelly, Just a Dream, 11 weken in de lijst, zak van 14 naar 17. En van 7 zak het naar 16 hebben we Ricky L en MCK, Born Again. Aiken en Angel 5 weken in de lijst van 16 omhoog naar 15. En de Black Eyed met The Time gaan in de vierde week van 19 naar 14. Dax Barbara Streisand zijn weer stijgend van 15 naar 13 in de 6e week. En de Wombats met Tokyo blijven zitten op nummer 12. Terry Cruise Dynamite, nu zes weken in de lijst, gaat van 18 omhoog naar nummer 11. En de nummer 10 die is echt een beetje eh, voor dit weertype. Althans voor eh, deze maand. Dat is namelijk te zingen van eh, Katy Perry. En die heet A Firework. Zes weken de lijst van 13 omhoog naar 10.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 En zo nu en dan valt er ook een eh, buitje. En meestal is dat een, sneeuwbui. de wind waait zwak tot matig uit zuid tot zuidwesten. De temperatuur stijgt vandaag naar een maximale min 1 graden. Vanavond en de komende nacht is het dan weer wisselend bewolkt met eh, nog altijd kans op een sneeuwbui. Zuidelijke wind neemt flink in kracht toe en het wordt eh, overlandmatig aan zee zelfs krachtig. De temperatuur daalt naar waarden tussen de min 3 en min 5 graden. Morgen heeft de bewolking ook weer de overhand en met name in de middag valt er wat sneeuw. De temperatuur stijgt naar waarde rond het vriespunt en er waait een stevige zuid- tot zuidwestelijke wind. De temperatuur, ik maar die staat er niet echt bij. Zaterdagavond, zondagnacht is het dan wel weer eh, bewolkt. En in de nacht neemt de kans op een eh, neerslag weer toe temperatuur ligt de eh, gehele nacht rond het vriespunt en de wind waait uit zuiden, overland meest matig, aan zeekrachtig, kracht 4 tot 6. Zondag is het dan weer bewolkt en valt er geruime tijd regen. Aanvankelijk kan dit nog eh, gevaar gaan opleveren vanwege ijzel. De temperatuur komt eh, boven het vriespunt uit en stijgt in de middag naar maximaal 5 graden. Wind waait uit zuiden westen van het land. Overland meest matig, aan zee zelfs krachtig met de kracht van 4 tot 6. Zondagavond valt er dan weer wat regen, maar maandagnacht klaart het op en blijft het geleidelijk droog. En dat alles kan natuurlijk wel weer voor een hoop ijzel zorgen maandagochtend. Het ritme van Zandvoort. Short van Dam. langzaamaan op weg naar je weekend. En hoe kan dat beter met Pink en Raise Your Glass? Acht weken lang in de lijst al ondertussen. Van 9 gaat ze omhoog naar 7. En voor de Far East Movements Like a G6 staan 7 weken in de lijst.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 En dit was de hoogste op nummer 4. Bruno Mars, Just The Way You Are. Vorige week stond hij nog bovenaan in de Nederlandse top 40. De enige Hoe ziet dat er dan deze week uit? Nou, in ieder geval 2, 4, 7 nieuwe binnenkomers. Jason Derulo, What If op 39. Handsome Poets, Dance The Wars over op 37. Take That, The Vloed op 35. Sing For Me, Lange Frans en Tela op nummer 30. Who's That Chick, David Guetta en Rihanna op 28. Nelly Just a Dream op 23. En If You Don't Know Me van Ben Sanders is de hoogste binnenkomer op nummer 16. De top 10 van de Nederlandse top 40. De jeugd van tegenwoordig. Sterrenstof zacht eh, van 8 naar 10. En van 7 naar 9 DJ God Falling in Love Usher. Kay Perry en haar Firework gaan van 10 omhoog naar 8. Saturday Night James Blunt zakt van 5 naar 7. Like a G6 for his Movements blijft in de zesde week zitten op nummer 6. Raise Glass van Pink gaat van 9 omhoog naar 5. De top 4 is eigenlijk ongewijzigd. Op 4 nog steeds uh, eh, Cruise Dynamite. The Only Girl in the World van Rihanna. Op 3 Barbara Streisand. De arme eh, van Daxa is natuurlijk op 2. En de beste plaat in de Nederlandse 40 nog steeds in handen van Bruno Mars. Just the way you are. En vorige week stond zij bovenaan de lijst van Europa. Deze week moet ze genoegen nemen met een derde plek. Rihanna is the only girl in the world. 12 weken lang alweer terug te vinden in de lijst van Europa.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 En dan precies in het midden van die top 3 op de tweede plek. Acht weken lang in de, in de lijst met A Shame. En daarvoor Rihanna dus, de Only Girl in the World. zakt van 1 naar 3. Dan hebben wij nog één plaat te gaan. En dat is de beste van Europa. In ander van Ina. 10 minutes. Vorige week op 2, deze week dus op de hoogste tree van Europa. langzaamaan nemen die Roemenen een beetje alles over wat over te nemen is in Europa. Zo ook de hoogste tray van de Euro Breakdown. Ina met 10 Minutes alweer 9 weken lang in de lijst. En dus van 2 omhoog naar die hoogste tray. Dat was hem weer de lijst voor deze week. Robbie Williams, Gary Barlow met Shame en Rihanna, The Only Girl in the World, maken de top 3 compleet. Bruno Mars, Just The Way You Are. En Mike Posner, Cooler Than Me, vinden we in de top 5. 6, Silo Green, Fuck You. Pink, Raise Your Glass op 7. The Vars Movements, Like a G6, Enrique Iglesias met Heartbeat en Kay Perry met Firework maken de top 10 dan weer compleet.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 Het verzoek